Dat komt doordat het beter gaat met de economie. Verder leverde de verkoop van aandelen ABN AMRO 1,3 miljard euro op. Dijsselbloem gebruikt de miljarden meevallen voor verdere aflossing van de staatsschuld. Verder komt er een loonsverhoging voor leraren, militairen, politiemensen en andere ambtenaren. Dave Roelvink is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor heling van dure sieraden. Het Openbaar Ministerie had 240 uur geëist. Dave Roelvink stond met vier anderen terecht voor diefstal van onder meer juwelen en het stiekem filmen van een vrijpartij van Roelvink in een jacuzzi met de dochter van een miljonair. De drie anderen werden veroordeeld tot geldstraffen en taakstraffen. Een deel van de straffen, onder meer voor Roelvink, viel lager uit vanwege alle aandacht voor de zaak in de media. Een Britse kok moet levenslang de cel in voor de moord op vier mannen en een aantal verkrachtingen. Woensdag werd hij al schuldig bevonden. Mogelijk heeft hij veel meer moorden gepleegd. De politie doet nog onderzoek naar 58 onopgeloste moorden in de, in de Londense de 41-jarige Stephen Poort kwam met zijn slachtoffers in contact via datingsites zoals Grindr. Tussen juni 2014 en september 2015 sprak hij bij hen thuis af waarna hij ze drogeerde. En daarna verkrachtte hij hen, minstens vier mannen vermoorde hij. De vijf mannen die vorige week zijn opgepakt in Frankrijk omdat ze aanslagen beraamden, deden dat in opdracht van IS. Dat heeft de Franse openbaar aanklager bekendgemaakt. Uit het onderzoek blijkt verder dat het gaat om vier Fransen en een Marokkaan. Ze waren niet bekend bij justitie. Het weer nog, veel zon in de graad of 6. In het noordoosten mist in een graad of 3. Vannacht ligt de vorst, morgen op meer plaatsen hardnekkig mist. En waar de zon schijnt, wordt het 6 graden. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn...